nieuws van 7 uur. Levi van Eck met het en het krijgen meer bevoegdheden. Zo mogen ze voortaan infiltranten inzetten en vertrouwelijke gesprekken afluisteren. Dat meldt de Volkskrant. Tot nu toe mocht alleen de politie undercoveracties uitvoeren en afluisterapparatuur inzetten. Met de verruiming van de wet die deze zomer ingaat... krijgen bijvoorbeeld ook de Belastingdienst... en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid die bevoegdheid. Het is de bedoeling dat de georganiseerde misdaad daarmee effectiever wordt aangepakt. Privacyorganisaties reageren kritisch op de wetswijziging. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil de banden met Zuid-Korea verder aanhalen. Dat heeft hij gezegd tijdens een ontmoeting met een Zuid-Koreaanse delegatie, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau. Het is voor het eerst sinds zijn aantreden dat Kim een officiële delegatie uit Zuid-Korea heeft ontvangen. Steeds meer ziekenhuizen beginnen speciale afdelingen voor ouderen op de spoedeisende hulp. Dat schrijft Trouw. Volgens de krant hebben 15 ziekenhuizen zo'n afdeling. Onder meer in Leiden, Arnhem en Almelo. De instellingen zeggen dat ouderen andere hulp nodig hebben dan jongere patiënten. Volgens een traumachirurg kan de sterfte onder ouderen met een derde worden teruggedrongen door betere opvang. De orthodox-Joodse school Het Geider in Amsterdam heeft in 2012 maandenlang geweigerd aangifte te doen tegen een docent. Die wordt verdacht van seksueel misbruik. Volgens het NRC wilde de school de zaak intern en volgens de Joodse wet afhandelen. Pas na druk van de minister van Onderwijs deed de school aangifte. De leerkracht wordt verdacht van ontucht met minstens vijf leerlingen tussen de 6 en 13 jaar. Volgende maand staat hij voor de rechter. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe... met kans op lichte regen of motregen. In het noordoosten vriest het licht en daardoor kan het lokaal glad zijn. Overdag wordt het, overdag wordt het zo'n 8 tot 11 graden. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam staat tussen knooppunt Ipenburg en op 12 kilometer stilstaand verkeer door een ongeluk. Drie rijstroken zijn dicht. Gebruik de rechte parallelrijbaan. Na verwachting is de weg om kwart voor acht pas weer vrij. Op de A7 hoorn zandam tussen afrit Averhoorn en Purmerend Noord 5 minuten vertraging. 10 minuten op de A15 Nijmegen richting Rotterdam bij Harningsveld Giesendam. En ook op de A20 Hoek van Holland richting Gouda 10 minuten erbij tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht.